Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Algerije zijn zeker tien doden gevallen bij een busongeluk. Een touringcar die onderweg was naar een skigebied kantelde en viel een ravijn in. Naast de doden zijn er 23 gewonden. Er waren vooral toeristen aan boord. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noorden van het land. Hoe de bus kon kantelen is niet bekend. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot boven de 50.000. Ruim 44.000 in Turkije en bijna 6.000 in Syrië. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Maandag werd het gebied weer getroffen door twee bevingen. Het Rode Kruis heeft ondertussen al meer dan 20 miljoen warme maaltijden... en 15 miljoen waterflessen uitgedeeld in 10 getroffen Turkse provincies. Oxfam Novib is begonnen met het repareren van het waternetwerk in het Syrische Aleppo. In El Salvador zijn duizenden gevangenen overgebracht naar een nieuwe megagevangenis met plek voor 40.000 mensen. Het zou de grootste gevangenis ter wereld zijn. El Salvador geldt als een van de meest gewelddadige landen in Centraal-Amerika. Er is vooral veel bendegeweld. Een jaar geleden werd de noodtoestand uitgeroepen nadat er binnen een dag 62 moorden waren gepleegd. De president beloofde toen hard op te treden. Schaapherders in Drenthe hebben het druk sinds de komst van de wolf. Om hun kuddes te beschermen werken herders soms wel 20 uur per week extra. Normaal slapen de schapen buiten, maar ze worden nu uit voorzorg achter een wolfwerend raster geplaatst. Het samenwerkingsverband van Drentse schaapkuddes hoopt op meer geld vanuit de provincie. Daarmee kunnen extra uren worden gecompenseerd of kan een herder iemand inhuren om de werkdruk te verlagen.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 Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens all about 6.9 into your arms young in age but old in sin. Gang banging, hanging, he was slanging the juice.